Staatssecretaris Wiebes wil daarom dat het mogelijk wordt om het hele jaar door aangifte te doen. Een vrouw uit Amersfoort zit al sinds februari vast omdat ze haar twee pasgeboren baby's heeft omgebracht. Vandaag kwam de zaak voor het eerst voor de rechter. De vrouw zou de baby's kort na hun geboorte in 2002 en 2004 hebben gedood. Volgens het OM heeft ze de dode kinderen in plastic gewikkeld en verborgen in een beautycase en een koektrommel. Waarom de vrouw haar kinderen doodde is niet duidelijk. Voormalig premier Schutte van Curaçao is vanochtend na een interview bij de Curaçaose televisie door de politie meegenomen. Het is niet bekend waarom hij mee moest. In december zei justitie dat Schotten wordt verdacht van het witwassen van geld en valsheid in geschriften. De politie deed toen een inval in zijn huis en partijkantoren. Het onderzoek richtte zich op enkele tientallen meldingen van het meldpunt ongebruikelijke transacties. In Servië zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd vanwege de overstromingen in het land. Het dodental in Obrenovac alleen al, ten zuidwesten van Belgrado, is gestegen naar 18. Alle inwoners zijn geëvacueerd. In Servië, Bosnië en Kroatië zijn zeker 40 mensen omgekomen. De grootste elektriciteitscentrale in Servië is volgens de regering nu buiten gevaar. Bosnië houdt vandaag een dag van rouw. De regering zegt dat een kwart van de bevolking getroffen is door de overstromingen. Het weer, af en toe zon, maar in het zuidwesten kan in de loop van de middag ook een regen- of onweersbui vallen. Het is 24 tot 28 graden. Vanavond breiden de buien zich uit. Morgen opnieuw warm, met later op de dag kans op stevige buien.